Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gebeuren meer ongelukken in het verkeer. In 2022 ging het ruim 120.000 keer mis op de weg. Zo'n 7% meer dan een jaar eerder. Eerder daalde het aantal ongelukken jarenlang... omdat er veel over verkeersveiligheid werd nagedacht, zegt deze onderzoeker. Sinds de jaren 70 zijn er ook hele grote maatregelen geweest... of dus dat het systeem anders is ingericht om het veiliger te maken. En de laatste tien jaar is het eigenlijk wat blijven hangen. En de eh, afgelopen jaren zien we dus deze stijging. Dus er moet eigenlijk. Het is blijkbaar iets waar jij moet werken. Het is niet zomaar eh, een gegeven. We moeten blijven investeren in, eh, in de veiligheid. Volgens hem moeten daarvoor wegen en sommige verkeersregels worden aangepast. Bijvoorbeeld meer aparte fietspaden en de maximumsnelheid omlaag op sommige plekken in steden. De ongelijkheid in de wereld is alleen maar groter geworden. De vijf rijkste mensen zijn sinds 2020 per uur 14 miljoen dollar meer gaan verdienen. Het gaat om de bazen van een paar supergrote bedrijven. Zij denken volgens hulporganisatie Oxfam alleen aan zichzelf en hun aandeelhouders. We zien ook dat die grote bedrijven gebruik maken van eh, fiscale routes... om ja, zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Dus ze ontwijken op die manier ook veel belasting. En we zien ook dat zij belangrijke klimaatregelen tegenhouden. Hij vindt dat de boel eerlijker moet worden verdeeld. Oxfam hoopt dat de Tweede Kamer de belasting voor superrijken wil verhogen. En op zoek naar een studie aan een universiteit. Maar ja, waar dan? Wordt het Utrecht, Groningen, Delft? Of misschien kan je over een tijd ook wel kiezen voor Almere. De stad hoopt dat de eerste studenten over een paar jaar al kunnen beginnen aan een nieuwe universiteit daar... die zich vooral richt op technische opleidingen. Dat heeft te maken met een aantal dingen. Ons talent nu verdwijnt de stad uit. Terwijl we het in de stad heel goed kunnen gebruiken. Maar ook bedrijven die hier zitten hebben behoefte aan talent, maar ook aan kennis, aan opleidingen op alle opleidingsniveaus. Een helemaal nieuwe universiteit oprichten, dat hoeft van Almere niet per se. Een dependance van een bestaande mag ook. En het weer nog, het kan glad zijn, dus pas op. Er zijn winterse buien met sneeuw of hagel, soms ook gewoon regen. Maar doordat het koud is, kan die neerslag bevriezen. Tussen de bui door is er ook wat zon en het wordt vandaag een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad door winterse buien of bevriezing. Een uur vertraging is op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend en Zaandam, 10 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assen-Delft en Knoop het Koenplein staat het stil over 9 kilometer. Ook daar een uur extra. Er is maar één rijstrook open namelijk. En dan verder eh, nog een file op de A10 meer de Nieuwe Meer tussen Afrit Volendam en de Koentunnel, 7 kilometer, een kwartier dus. En 235 Purmerend Amsterdam tussen Purmerend Zuid en Watergang een kwartier vertraging.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 There's so much that we need to share. So all gone to waste. You look in the mirror all day, using your phone to portray this perfect version of you. Using hashtags to survive, addicted to this online life. Well, here is something you might wanna try and do.